is van Kesteren met het NOS-journaal. Er komt toch geen erkende opleiding voor imams in Nederland. Dat schrijft de missionair minister van Gennep van Sociale Zaken. Eigenlijk zou de studie komende september van start gaan... maar het contactorgaan moslims en overheid en de verschillende onderwijsinstellingen... werden het niet eens over de invulling. Waarover de partijen precies van mening verschillen schrijft Van Gennep niet. Zeker drie vrouwen hebben in de Verenigde Staten HIV opgelopen... door het gebruik van besmette naalden in een beautykliniek. Het gebeurde in 2018, maar nu is het voor eerst na onderzoek door het Amerikaanse RIVM vastgesteld... dat HIV is overgedragen bij een cosmetische ingreep. Een vrouw raakte in 2018 besmet na gezichtsbehandeling... waarbij de besmette naalden werden gebruikt. De kliniek had geen vergunning voor de ingreep en werd gesloten. De eigenaar van de kliniek werd eerder veroordeeld tot 3,5 jaar cel. De Franse filmacteur Gérard Depardieu moet in oktober voor de rechter komen voor seksueel misbruik. Hij werd gisteren opgepakt en na urenlang verhoor weer vrijgelaten. Twee vrouwen beschuldigen hem van aanranding op de filmset. Of het verhoor op een ander tijdstip verder gaat is niet duidelijk. De acteur van 75 werd de laatste jaren meerdere keren beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. met Depardieu ontkent. Vitesse krijgt komend seizoen een nieuwe trainer. Het is oudspeler en coach John van der Brom, bevestigen bronnen aan Omroep Gelderland. Hij tekent voor één seizoen. Van der Brom wordt gezien als clubicoon. Hij haalde met Vitesse als speler en coach Europees voetbal. Vitesse zit wel in grote financiële problemen. Mocht de club zijn licentie kwijtraken... gaat de overeenkomst met Van der Brom niet door. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 10. Komende dag zon, wolken, af en toe een bui... en in de avond kans op onweer. Het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM.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 And I'm never letting you go. Oh. tears I cry aren't tears of pain. They're only to hide my guilt and shame. I forgive you, now I ask the same of you. While we were apart, I was human too.